De is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Auto werd ook al eens bezocht door de ex-schoonfamilie van de schutter. Dat zegt de politie. De familieleden waren niet bij de schietpartij aanwezig. Gisteren schoten oud-militairen in het rond in die kerk. Bij vluchten werd korte tijd later doodgevonden in zijn auto. Hij had zelfmoord gepleegd. Waarom de man de aanslag op de kerk heeft gepleegd is nog steeds onduidelijk. In Groningen is de verdachte opgepakt van een schietpartij van drie weken geleden. Het gaat om Azim A. De dader beschoten een student van 21 die blijvend verland raakte. Volgens de politie werd de student willekeurig neergeschoten. In Weesp kan er een referendum worden georganiseerd over een fusie van de gemeente. Het comité Zelfstandig Weesp heeft daarvoor genoeg handtekeningen opgehaald. De gemeenteraad zou donderdag beslissen over een fusie met Amsterdam of de Gooise Meren. Maar dat gaat nu niet door. Het comité wilde ook een derde keuze, namelijk zelfstandig blijven. Het is nog niet duidelijk of die optie gekozen kan worden in het referendum... dat waarschijnlijk tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen wordt gehouden. De gevechtsverslagen van het Nederlandse leger over de meidagen van 1940 zijn op het internet gezet. Familieleden en andere geïnteresseerden kunnen nu vanuit huis onderzoek doen naar de gevechten tussen Nederlandse militairen en de nazi's. Die vielen Nederland binnen op 10 mei 1940. Jurgen Locadia en Bas Dost hebben zich afgemeld voor de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal tegen Schotland en Roemenië. PSV Locadia kan niet meedoen vanwege een enkel blessure die gisteren weer opspeelde. Dost heeft een hamstringblessure. Het weer, vanavond opklaringen, koud en droog. Minima vannacht tussen min 2 en plus 2 graden. De lokaal kans op mist. Morgen eerst plaatselijk nog grijs, daarna vrij zonnig en droog. Het wordt een graad of 9. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt grotendeels normaal. Weinig uitschieters. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht en Vianen. Een kwartier extra. Ook een kwartier op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Nieuw-Vennep. En nog eens een kwartiertje erbij tussen Rijswijk en Delft. Op de A10 Noord 10 minuten vertraging bij de Koentunnel. Uh, op de vanaf Landsmeer is dat richting Den Haag. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Knoop het Ridderkerk een kwartier extra. A27 Utrecht-Breda 10 minuten extra tussen Lexmond en Werkendam. En de laatste, de dagelijkse file op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar. Ook een klein kwartiertje in de file bij de verkeerslichten.